Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het aantal doden als gevolg van de aardbeving op de berg Kinabalu... op het Maleisische deel van het eiland Borneo is opgelopen tot 16. Een leraar en een student uit Singapore worden nog vermist. Twee dagen geleden werd de berg getroffen door een aardbeving van 5,9 op de schaal van Richter. Daardoor kwam een grote groep bergbeklimmers vast te zitten. In Zuid-Korea is een zesde patiënt overleden aan het MERS-virus, meldt het Britse persbureau Reuters. Ook het aantal besmettingen neemt verder toe. Er zijn 23 nieuwe gevallen bekend, waarmee het aantal besmettingen in het Aziatische land op 87 komt. De meeste nieuwe gevallen zijn met de eerste patiënt in Zuid-Korea in contact gekomen. Dat is gebeurd in het ziekenhuis waar die patiënt werd opgenomen na zijn terugkeer uit Saoedi-Arabië. In Hogeveen in Drenthe is een meisje van acht van een flat gevallen. De politie meldt dat het kind ter plaatse is overleden. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Rond half twee ging de politie naar de flat nadat een melding was binnengekomen van een zelfdoding bij het wooncomplex. De moeder van het achtjarige meisje is na onderzoek aangehouden en is meegenomen naar het bureau. Onderzocht wordt wat haar rol is in de zaak. De AK-partij van de Turkse president Erdogan is de absolute meerderheid in het parlement kwijtgeraakt. Na het tellen van alle stemmen komt de partij 18 zetels tekort om alleen te mogen regeren. De AK-partij zal met andere partijen moeten onderhandelen om een coalitie te vormen. De pro-Koerdische HDP, die veel stemmen trok, heeft al aangegeven niet met Erdogan te willen regeren. De twee zware criminelen die zaterdagochtend ontsnapten uit een gevangenis in de staat New York... hebben volgens de politie mogelijk hulp van buitenaf gekregen. Er is een beloning van 100.000 dollar uitgeloofd voor de tip die leidt tot de aanhouding van het duo. Enkele honderden politiemensen en militairen, helikopters en speurhonden... maken nog steeds jacht op de twee mannen. Ze zijn allebei veroordeeld voor moord. Het weer, de dag begint met veel zon, maar het is met 7 tot 10 graden wel fris.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 guess should discover you can't trust a girl on judging by the cover. They can lead you on and keep you in a daze, keep your head over heels and keep you amazed. It's up to you whether you fall in the trap. Just remember when you push up to have a strong rap. Cause nowadays things are real funny. You can bet more than likely all you want is your money. So listen, take heed to what I say. With or without you, the girl is okay.